Volgens Oekraïne is het een reactie op het overleg... tussen de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ze spraken gisteren af om de militaire samenwerking verder uit te breiden... Zo gaat Rusland Belarussische vliegtuigbemanning trainen... in het mogelijk gebruik van kernwapens. Ook komt er een nauwere economische samenwerking tussen de landen. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is ook in een tweede rechtszaak schuldig bevonden aan verkrachting. De 70-jarige Weinstein stond in Los Angeles terecht voor meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De jury oordeelt dat hij in een van die zaken volledig schuldig is. Begin volgend jaar zal de rechter een straf uitspreken. Twee jaar geleden werd Weinstein in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel... vanwege aanranding en verkrachting. De onthullingen van zijn jarenlange wangedrag leidden tot de MeToo-bewegingen. Terry Hall, de zanger van de Britse ska-groep The Specials, is overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Hall brak met de groep in 1979 door met de single Gangsters... Daarna hadden ze nog hits met A Message to You, Rudy en Ghost Town. De specials traden ook regelmatig in Nederland op. In juni gaven ze nog concerten in Utrecht en Amsterdam. Terry Hall was 63 jaar. Amber Heard en Johnny Depp hebben een schikking getroffen... in de smaadzaken die ze tegen elkaar hadden aangespannen. Beide acteurs trekken daarom hun hoger beroep in. De overeenkomst tussen de twee houdt onder meer in dat Hurt 1 miljoen dollar aan Depp betaalt... en die zal het geld doneren aan een goed doel.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 Then hitch him to an open sleigh and crack and take the lead. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. is going back in time just leave me alone. je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ladies and gentlemen, may I introduce to you...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 Sing, sing, sing, sing my dream around. Do do do do do do do, my dream. my dream around. Do do do do do do, sing my dream around. da da music is making me sick. Boy, I can't wait to have you near.